Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het oosten van Kenia zijn nog meer lichamen aangetroffen... van mensen die waarschijnlijk lid waren van een christelijke secte. Het zijn er 47, 26 meer dan zaterdag... toen de politie de geïmproviseerde graven vond. Onder de doden zijn ook meerdere kinderen. In een van de graven ligt volgens de BBC een compleet gezin. Het terrein is eigendom van de leider van de zogenoemde Good News International Church. De secteleider zou de volgelingen hebben gedwongen zichzelf uit te hongeren... zodat zij dichter bij Jezus zouden komen. Hij zit zelf vast en is in hongerstaking gegaan. In Parijs is een vrouw om het leven gekomen nadat ze met haar jas dus tussen de deuren van de metro vast was komen te zitten. Het slachtoffer was midden 40. Het ongeluk gebeurde bij een bovengrondse halte in het oosten van de Franse hoofdstad. De politie zegt dat het de vrouw niet lukte om haar jas los te krijgen of uit te doen. Ze werd meegesleurd door de vertrekkende metro. Die stopte buiten het station. De vrouw overleed ter plaatse. In Huizen zijn rond een peuteropvang en een school extra hekken neergezet langs het water. In de buurt van die plek verdronk begin deze maand een tweejarig kind. Het kind viel in de buurt van de peuterspeelzaal in het water, meldt NH Nieuws. Hulp kwam te laat. De gemeente hoopt met de hekken de ongerustheid weg te nemen. Russische journalisten krijgen geen visum voor de VS, dat melden Russische staatspersbureaus. De journalisten wilden het bezoek van buitenlandminister Lavrov aan New York verslaan. De Amerikaanse regering heeft daar niet op gereageerd. Eind maart werd de Amerikaanse Wall Street Journal journalist Evan Gershkovich in Rusland gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van spionage. Het weer vanuit het westen trekt er vannacht meer regen over het land. Het koelt niet verder af dan een graad of 8.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 tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais le corps. love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow.